Nieuws van 12 uur. Raymond Seré met het NMS Journaal. In zijn woonplaats Amsterdam is zanger en tekstdichter Dr. Anders P. overleden. Zijn grootste succes had hij met liedjes als De Veerpont, De Dodenrit, Het Trapportaal... De Zusters Karamazos over Tante Mathilde en Tante Constance... en Knolraap, Lof, Schorseneren en Prei. Zijn echte naam was Heinz Polzer. Hij werd geboren in Zwitserland en kwam als kleuter naar Nederland. Hij studeerde economie en trad al in zijn studententijd op. Met zijn karakteristieke, krakerige stem was hij een opvallende verschijning op het toneel. Dr. Anders P. was een grootmeester in allerlei versvormen... en zijn liedjes zaten vol met absurde wendingen... en de verhalen hadden vaak een dodelijke afloop. Heinz Polsen is 95 jaar geworden. Een medewerker van een ziekenhuis in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul... blijkt dagenlang met mersverschijnselen door te hebben gewerkt. In het Samsung Medical Center zijn inmiddels 70 mensen met MERS besmet. De directie heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. De besmette medewerker is in contact geweest met zo'n 200 mensen in het ziekenhuis. Het Samsung Medical Center heeft zijn deuren inmiddels gesloten... alleen de afdeling spoedeisende hulp is nog open. Veel Kamerleden vinden het huidige gebruik van de verklaring omtrent gedrag te streng. Dat vertellen ze in het Radio 1-programma Reporter. In steeds meer sectoren geldt voor werknemers de plicht om doorlopend en met terugwerkende kracht mensen te screenen op misdrijven. Vooral de ingewikkelde bezwaarprocedure en de lange termijn waarop mensen nog last kunnen ondervinden van lichte vergrijpen stuiten op bezwaren. In Utrecht geeft zanger en presentator Henk Westbroek vanmiddag het startschijn voor de eerste editie van de Single Swim. Het doel is geld op te halen voor meer onderzoek naar een van de meest voorkomende erfelijke spierziekten ter wereld, FSHD. Onder de ruim 150 deelnemers zijn de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen en oud-Olympisch topschaatser Jochem Uitenhagen. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar blijft vrijwel overal droog. Het wordt 15 graden op de Wadden 23 graden in Limburg.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 corners of the room. I always thought I'd have a tank to go. Tonight, you I always thought I'd find my own way. What's going on in your head now? Maybe something I said. I know that you've been living in the past.